Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Meersen, Zuid-Limburg, is een dijk doorgebroken. Door die dijkdoorbraak stroomt het water een wijk in. Die staat helemaal blank. Hoeveel huizen zijn getroffen is nog niet duidelijk. In de dijk bij het Juliana-kanaal zit een gat van 1 bij 1 meter. Volgens de veiligheidsregio valt het mee wat er doorheen komt. Maar mensen die er wonen wordt geadviseerd om zo snel mogelijk weg te gaan. Even verderop bij Vlodrop is de rivier de Roer overstroomd, vertelt verslaggever Mark Robin Visser. Mensen is dringend verzocht te vertrekken. Het gaat hier om zo'n 500 à 600 mensen die hier in deze gemeente langs de oevers van de Roer wonen. Ehm, vrijwillig dus, niet gedwongen. Vanochtend eh, en gisteravond heeft de ME hier briefjes bij de mensen in de bus gedaan. Eh, de burgemeester heeft de mensen opgeroepen. Ze weten op dit moment niet hoeveel mensen aan die oproep gehoor hebben gegeven... en hoeveel mensen er nog thuis zitten. Want dat kunnen ze op dit moment eenvoudigweg niet eh, controleren. En iets verder naar het noorden in Venlo is het ziekenhuis geëvacueerd... omdat de Maas heel hoog staat. Het is uit voorzorg gedaan om overstromingen voor te zijn. Het aantal doden door de overstromingen in België is opgelopen naar 22. Rond Luik worden ook nog mensen vermist. En in maas aan de Maas is crisisoverleg aan de gang. Daar dreigt een kademuur door te breken. Deze verslaggever van de VRT staat bij de dijk. Gisteren toen het in Pepinster en Verviers en andere steden allemaal al uit de hand aan het lopen was... toen stond het water hier 2,5 meter lager. Toen waren hier weilanden te zien, dus het is op 24 uur tijd enorm gestegen. In Duitsland staat het dodental van de overstromingen nu op meer dan 100. De douane heeft in de haven van Rotterdam 3000 kilo cocaïne gevonden spul zat verstopt in een container met bananenpuree uit Ecuador. Volgens de douane staat deze vondst in de top 3 van grootste kookvangsten ooit in de Rotterdamse haven. Het weer en is droog vandaag. In het noorden en westen prikt de zon ook steeds meer door de wolken heen. Het is 20 tot 24 graden.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 Richting, richting Alkmaar rij je om via Amsterdam en Zaanstad. En de andere kant op staat het zo goed als stil richting Amstelveen dus tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. De vertraging is anderhalf uur. Daardoor loopt het weer vast op de A22 Beverwijk-Velzen tussen Beverwijk en Velzen.